Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de schietpartij op een basisschool in Texas greep de politie te laat in... door systematische fouten en slechte besluitvorming. Dat concludeert een parlementaire commissie in Texas. Op de school in het stadje Uvalde kon de schutter ruim een uur lang zijn gang gaan. Hij schoot 19 kinderen en twee docenten dood. Er waren 376 agenten naar het bloedbad gestuurd... maar die deden lange tijd niets om de schutter uit te schakelen. Dat kwam volgens de commissie onder meer door gebrek aan leiderschap en slechte communicatie. Bij Velsen is vanmiddag een zwemmer in zee verdronken. Toen de man van 22 werd vermist, begon een grote zoekactie met reddingsboten en helikopters. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het is niet duidelijk of de man in de problemen is gekomen door de stroming. Bij het Zuiderstrand in Den Haag werd vanmiddag de rode vlag gehezen vanwege de gevaarlijke stroming die samenhangt met springtij. De reddingsbrigade heeft daar vandaag vijf mensen uit zee gered. Gisteren waren het er tien. In Rusland is de vrouw die in maart op tv protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne... opnieuw gearresteerd vanwege een nieuwe protestactie. De vrouw werd vier maanden geleden wereldnieuws omdat ze in het tv-journaal waarvoor ze werkte... een pamflet liet zien met teksten als stop de oorlog en jullie worden voorgelogen. Ze kreeg een boete en nam ontslag, maar bleef in Rusland. Afgelopen vrijdag protesteerde de vrouw bij het Kremlin. Ze droeg een bord met onder meer de tekst Poetin is een moordenaar. Ze kan daarvoor een celstraf tot 15 jaar krijgen. Op het EK voetbal in Engeland zijn de Oranje Vrouwen door naar de kwartfinale... dankzij een 4-1 overwinning op Zwitserland. Nederland is in de groep als tweede geëindigd... en speelt daardoor zaterdag in de kwartfinale tegen Frankrijk. Het weer. Vannacht is het helder. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het tropisch warm.